Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Nederlandse staat moet zich bijna 40 jaar na dato verantwoorden voor de dood van twee Molukse kapers bij de treinkaping bij De Punt. Dat gebeurt na de beschuldiging van nabestaanden van de kapers, dat die al uitgeschakeld op de grond lagen toen ze alsnog door het hoofd werden geschoten door mariniers. Al in 2014 stelde hun advocaat Lisbeth Zegveld de staat verantwoordelijk nadat autopsierapporten openbaar waren gemaakt. Daarin stond dat de kapers niet werden gedood door kogels van buiten de trein, maar door schoten van dichtbij. Apothekers hebben steeds vaker te maken met agressie door tekorten aan medicijnen. Volgens apothekersorganisatie KNMP heeft driekwart van de apothekersassistenten wekelijks woedende klanten aan de balie. Die schelden, spugen, gooien met medicijnen en bedreigen medewerkers fysiek. Het aantal medicijnen dat niet leverbaar is steeg sinds 2011 van ruim 200 naar ongeveer 750. Het Openbaar Ministerie heeft 14 jaar cel geëist tegen een vader... die vorig jaar zijn zoontje van vier om het leven bracht. Hij gaf het kind een slaappil en verdronk hem daarna in bad. Volgens het OM is bewezen dat de man zijn zoontje doelbewust heeft gedood... en is er daarom sprake van moord. Bij een dubbele aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn zeker 24 mensen gedood. Er vielen ruim 90 gewonden. Eerst ging er een bom af in het centrum van de stad... dicht bij het ministerie van Defensie en een grote markt... Vlak nadat hulpverleners en politiemensen waren toegesneld, blies een zelfmoordenaar zichzelf op. Bij die explosie vielen de meeste doden. Het aantal mensen dat verdrinkt in open water is voor het derde jaar op rij gestegen. Volgens de reddingsbrigade zijn er dit jaar 13 mensen verdronken. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 11 en het jaar daarvoor 9. De brigade vindt het ernstig dat bij 7 van de 13 verdrinkingen het slachtoffer niet kon zwemmen. Het weer, vanavond opklaringen en minder wind. Vannacht kan er vooral landinwaarts wat mist ontstaan. Morgen op veel plekken redelijk zonnig, in het westen meer bewolking. Het blijft dan wel droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, nog 25 eh, meldingen. Op eh, deze wegen heb je ongeveer 10 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Neebrugge staat 7 kilometer. A4 richting Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude 6. A4 naar Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 7 kilometer. A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 2 kilometer.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 lunatics ain't coming home soon. As long as I can bet on you crawling into bed after slipping out your high heel shoes. I ain't lying, saying have a good time out with your girls, girl. Do what you do, no matter how late. Baby, I'll be staying up. I can't sleep without you. Cause the night ends with you in a yellow cab shooting me a text saying coming home. soon. as long as I can bet on you crawling in the bed after sipping out your high heel shoes, I ain't lying, saying have a good time out with your girls, girl, do what you do. No matter how late, baby, I'll be staying up. I can't sleep without. Just waiting on a good night kiss. Bij deze wens ik je weer veel luisterplezier bij deze nieuwe aflevering van Crossroads. Als eerste hoorde je Brad Young met Sleep Without You.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 Of dat ook geldt voor Cody Jinks, weet ik niet. Ik denk dat hij nooit veel heeft gehad met dit country mecca. We kunnen ons daar gelukkig mee prijzen, want deze Texaan weet van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Dit is wat de echte fans nodig hebben. Real country. En dat is het. Luister maar naar mijn favoriete track van het album van de maand, I'm Not The Devil. De song? Chase That Song. I'm an 18 wheeler with a throttle pinned down and a brake line cut just a screaming through your town. while I'm a runaway ghost train. Eind juli verscheen het eerste album Softer Side of the Country van Jesse Lynn. Het resultaat mag er zijn. I'll Fly Away is een van de songs op het album. In 1985 vergezelde Marty Stewart Johnny Cash naar Memphis en speelde mee op het Class of 55 album, waaraan ook Carl Perkins, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis meewerkten. Aan het einde van de sessie gaf Perkins zijn gitaar aan Marty. Later dat jaar verliet Marty Stewart de band van Johnny Cash en kreeg een platencontract bij Columbia Records. Het jaar daarop kwam zijn debuutalbum en hij scoorde meteen een top 20 hit met Arlene.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 En daar bedoel ik niet mee de Country Music Hall of Fame natuurlijk, want daar zit hij nog steeds in. Zijn album Currents uit 1992 is geremasterd en opnieuw uitgebracht. Catfish Bates. Dit jaar neemt hij echt afscheid. They call me Catfish Bates, cause I can catch a catfish anytime I want to. Even when the moon man tells me they won't bite. Uh, they call me Catfish Bakes cause I know where that big old flathead's a hiding. I'm gonna take him home with me tonight. I am the king of the loosey uh, My home is on the river. And them catfish, they all know me by my sign. I keep my nose on the west wind, my eye on the water, and my mind on my business all the time. Well, I get me a plug a day's work tobacco and a can of big old redwoods. I go down to where the rivers are running strong. I throw my hook out on the water. I let it float on down the channel and I'll have me a big old flathead for too long. Uh, they call me Catfish Bates cause I can catch a catfish anytime I want to. Even when the moon man tells me they won't bite. Uh, they call me Catfish Bates cause I know where that big old flathead's hiding. And I'm gonna take him home with me tonight. Oh, when they bury me, I want to be somewhere on the river with a big old flathead laying on my stone. And them catfish will all be praying there'll be flatheads up in heaven, so my ghost will leave them hatchy cats alone. Uh, they call me Catfish Bates cause I can catch a catfish anytime I want to. Even when the moon man tells me they won't bite. Uh, they call me Catfish Bates cause I know where that big old flathead's hiding. And I'm gonna take him home with me. I'm gonna take him home with me. I'm gonna take him home with me tonight. Voor Sea of Heartbreak moeten we terug naar 1961. De song, door Don Gibson geschreven en gezongen, werd toen een grote hit. Het is ook door anderen op de plaat gezet, waaronder Johnny Cash, zijn dochter Roseanne en Poco. In het tweede uur voegen we daar een bluegrass uitvoering aan toe. De original van deze week. De Amerikaanse Libby Koch staat met één voet in de country en met de andere in de rock, folk en blues. Niet alleen heeft ze een degelijk stembereik, haar frasering is gewoonweg uniek. Koch slaat nu licht rockend de weg naar Houston in met Back to Houston. Getipt voor de top. You say Humpty, there's not much left for me to do. I've picked up my whole life. Now I'm starting. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Enkele maanden geleden kwam het album Grassified van de Bluegrass Boogeyman uit. Ze kregen de medewerking van diverse popartiesten, waaronder Tangerine. Samen vertolken zij It Will Not Bother Me. Onze zuiderbuur Bandit maakt van de Wiltura-song The Great El Tigre een country song en de niet meer bestaande Dixie Aces horen we in The Telephone Blues. little blind to see, but it will not bother me. Like to go when the sun is set, to fall asleep with a pen in my hand. When the wind blows fresh and free, no, it will not bother me. No, it will not bother me. No, it will not bother me. Goes fresh and free. No, it will not buy. place to be. You know it will. wekelijks op dit station. Maybe that fears El Tigre, or did the real El Tigre die? He'll be remembered forevermore by the rich that he stole from and the poor he stole for. He once met a senorita Though he was a bandito with a price on his head. Te amo, querida. Take me with you, she said. in the village square. And as he dreams, the sweet old senora appears. And then as she gently waves him, she whispers into his ear, Querida mía, the time Simon went home. Crossroads. het blokje country uit eigen land. Run met Donna Maria. I get there till I get there. get there. favoriete album van de maand. Critici en muziekschrijvers praten graag over zaken zoals subtiliteit en nuance in songwriting. De Cody Jinx song The Same is een perfect voorbeeld van nuance in songwriting. Dit is slechts één van de fraaie songs op het album. Luisteren is kopen. Die man werkt verslavend. I'm Not The Devil is het album van de maand. good to see. Those lights were sure bright tonight. That bittersweet voice took me back to another time. She said, After all this while, it's good to see you doing fine that's a funny thing to hear. After last time, I recall the choice you made and the words you chose back then. And it killed me. Same. Andy Martin draait al heel wat jaren mee in Zwitserland en met de regelmaat van de klok verschijnt er nieuw werk van hem. Met Some Days It Takes All Night verrast hij vandaag. Sometimes a glass of wine will do then times it takes me quite a few. To get me where I start to feel alright. Some days it takes all night. Some days it just don't pay to get out of my bed do. You know who ghost walks into my head. Two days, one of ten days. days you barely cross my mind. But once you do, you stay a long, long time. There I go to the glow of neon lights. Someday someday it just don't pay to get out of my bed. When I do, you know goes walks into my head. Today's one of them days. There's no end in sight. Het album All Dogs New Tricks met daarop de song Cowboy Blues van Skip Pesco kan omschreven worden als een beetje blues, rock en bluegrass. Maar bovenal traditionele countrymuziek. Genietige geblazen. Real Country If you think you're gonna be free of me, there's just one thing you should know. Someday we'll look back on all this, then we'll see. We're gonna miss us more than we show every day and every night that you're away. I keep hoping that you'll go from my dreams and from my thoughts throughout each day. dit programma draait het voornamelijk om country songs en Casey Donahue weet dit vertreffelijk te verwoorden. Ik heb er niets aan toe te voegen. Dit is een goede opsteker op weg naar het tweede uur. Zometeen nog een uur country. My life's a beat of truck on an old dirt road. It's a crying in the rain. When the wind turns cold, it's an empty glass.